Dit is Lieselot Thomassen met het NO-winkelcentrum een gaslek ontstaan. De brandweer was bang voor een explosie en stopte daarom enige tijd met het bestrijden van het vuur. Medewerkers van een energiebedrijf hebben de gasleiding afgesloten... waarna de brandweer verder kon gaan met blussen. Tien woningen en een aantal winkels waren ontruimd. Voor de bewoners was opvang geregeld, maar ze mogen inmiddels terug naar huis. Bij de brand in Bergen op Zoom is niemand gewond geraakt. Het dodental in het Caribisch gebied door de orkaan Sandy is opgelopen tot 65. Vooral Haiti, het armste land in de regio, is zwaar getroffen. Zeker 51 mensen kwamen om het leven. Volgens de autoriteiten kan het dodental nog verder oplopen. In Haiti heeft het tot vrijdag drie dagen achtereen hard geregend... door rivieren buiten hun oevers traden. Een aantal tentenkampen, opgericht na de verwoestende aardbeving van begin 2010... kwam onder water te staan. Op Cuba eiste Sandy zeker elf levens. Tienduizenden huizen zijn daar door de orkaan verwoest. Er vielen ook doden op Jamaica, de Bahama's en op Puerto Rico. Sandy trekt nu over de Atlantische Oceaan in de richting van de oostkust van de Verenigde Staten. De Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA komen de komende dag bij elkaar om het concept regeerakkoord te bespreken. De onderhandelaars van VVD en PvdA hebben de doorrekeningen van het CPB ontvangen en die geven geen aanleiding om verder te onderhandelen. Als de fracties de komende dag instemmen met het concept regeerakkoord, dan kan het nieuwe kabinet snel worden beëdigd. Op de snelweg A7 in Friesland zijn bij een verkeersongeluk negen mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn zwaar gewond. Bij de afslag Beestert-Zwaag zijn vijf auto's tegen elkaar gebotst. De eerste auto moest remmen voor een vrachtwagen, de andere vier reden achterop. In eerste instantie werden de gewonden opgevangen in een lijnbus die toevallig langs reed. Inzittenden van die bus verleende eerste hulp. Het weer vannacht bewolkt en af en toe regen.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 Now I wish I would've talked to him, give him the time of day, and I turned away. If I would've been it, wouldn't have made me go this think I despise you. But in the end, I wanna thank you, cause you made me that much stronger.